Clemens Peters met het NOS Journaal. De twee jonge mannen van 18 en 19 jaar die gisteren werden aangehouden... na de dood van een man van 60 in Schiedam... zijn geen verdachten meer. Uit onderzoek blijkt dat ze niet in de buurt waren toen het slachtoffer overleed. Dat was gistermiddag rond 12 uur. Volgens de politie was de man mogelijk het slachtoffer van een mishandeling of een vechtpartij. Twee mannen die een medewerker van een slijterij in Ter Aar bij Alphen aan der Rijn met de dood hebben bedreigd, moeten de gevangenis in. De bedreiging was in oktober nadat er enkele kilo's cocaïne in wijndozen waren gestolen die in de slijterijloods in Ter Aar waren opgeslagen. De criminelen verdachten de medewerker van de diefstal, hoewel die er geen flauw idee van had. De eigenaar en de bedreigde medewerker van de slijterij kregen te maken met aanslagen en intimidatie. NS meldt dat er morgen net als vandaag weer een winterdienstregeling geldt. Er rijden dan minder treinen en reizigers moeten vaker overstappen. En als het weer tegen zit, dan kan het zijn dat er toch weer minder treinen rijden. Wat we nu plannen, het zou kunnen dat dat morgen toch niet helemaal uit gaat komen. Eh, dus ja, we adviseren reizigers om echt kort voor vertrek de reis te plannen in onze reisplanner. In de regio Amsterdam gelden morgen sowieso extra beperkingen. Erik ten Hag wordt de nieuwe technisch directeur van FC Twente. Hij tekent een contract tot medio 2028 bij de club uit Enschede. Daar begon hij in 1989 zijn carrière als profvoetballer. Bij FC Twente volgde Jan Stroyer op, die na dit seizoen stopt. Ten Hag zat al een tijdje zonder club nadat hij bij Manchester United was ontslagen. Het weer. Vanavond is het lange tijd helder. Vannacht vooral in het westen kans op natte sneeuw. Morgenochtend trekken er vanuit het westen sneeuwbuien richting het oosten. En vanaf morgenochtend 6 uur tot morgenmiddag 4 uur geldt code oranje in grote delen van het land. Vanwege sneeuw en kans op gladheid. In Limburg en op de Wadden geldt code geel. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het hele land is het plaatselijk glad op de weg door bevriezing en sneeuwresten. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat.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 It's the end of the party, and the morning seems so gray. So unlike yesterday, <laughs> now's the time for us to sing. I see I drives in the ashes of our lives. Oh, oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be alright. welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en dit is de eerste uitzending van het nieuwe jaar. En dan zijn we natuurlijk met zoveel mogelijk mensen van het hele team van ZFM Jazz. Ja, welkom ook hier. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik had het eerste nummer uitgezocht. En dat wens ik ook alle luisteraars van eh, ZFM Jazz. Happy New Year, maar dit keer in een jazz uitvoering van de Cotton Club Singers. Ja, het volgende nummer wat klaar staat is van uh, Billie Holiday.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 iedereen een geweldig 2026 toegewenst. Ehm, als zoon van trompetiste Ned Adderley leek Ned Adderley Jr. voorbestemd voor een loopbaan in de jazz... maar hij koos eigenlijk een beetje een ander muzikaal pad werkte voornamelijk achter de schermen als begeleider en arrangeur voor uh, Luther Vandross en Mary J. Blige. Dus meer in de soul, rhythm en blues. Maar onlangs bracht hij zijn allereerste jazzalbum uit. En dat is getiteld Took So Long. En daar gaan we naar het eh, titelnummer van luisteren. Net Adderley op Junior, Net Adderley Junior op eh, piano. Took So Long. dat was dus eh, Net Alley Junior Piano eh, Took So Long van het gelijknamige album. Net een eh, paar maanden uit. Ook van mijn kant de beste wensen en een heel muzikaal jaar toegewenst... voor alle jazzliefhebbers, eigenlijk voor alle muziek natuurlijk. Ik heb gekeken wat ik eh, nummertjes vond die op mij indruk gemaakt hebben in de loop der tijd. En een van de eh, mensen die dat is, dat is Dave Brubeck Quartet. En die hebben ooit een LP uitgebracht in 1961, Time Further Out. En daar stond een mooi nummertje op. Die hele LP had minder succes, omdat het eh, toch een beetje wat anders was dan het normale repertoire van Dave Brubeck. En een bekend nummer is Unsquare Dance. Is ook wel veel gebruikt in reclamespotjes in het verleden. Ja, en dan eh, vervolgen we met eh, wat Nederlands, althans gedeeltelijk Nederlands. Eh, het is een opname van, Frans, van Frits Landersbergen met zijn Europese vrienden. De club heet dan ook de European Jazz Meeting... En we horen Max Jonata op de Noorsax uit Italië... Martin Sassen op piano uit Duitsland... Dominique Schuurman uit Zwitserland op bas... en Frits zelf op drums. Een opname uit 2023. Het is een compositie van Frits Landersbergen zelf, getiteld Hans Free. Sionata en Frits Landersbergen waren dat onder meer. Ehm, en blijf ik bij iets uh, eh, Nederlands, Dutch Jazz Collective. Dat is een, eh, een, een, groep eh, mensen, jonge talenten in de jazz... 20 eh, man sterk onder leiding van dirigent eh, Niels van Haften. Eh, daarin spelen onder meer Mo van der Does, Robert Koemans, Cas Sander Smeets. dus best wel bekende namen. Die bracht in afgelopen jaar een nieuw album uit, heet United. Met negen originele composities, geschreven door gastmuzikanten. Dus Ilja Rijngoud, Paul Heller en ook Tineke Postma. En we gaan luisteren naar een nummertje van die Paul Heller. En dat heet Last Minute Blues. dat was het dus Dutch Jazz Collective met Last Minute Blues. Bij een eh, nieuwjaarsuitzending is het ook eigenlijk wel eh, normaal om eventjes terug te blikken. En ik heb een nummer uitgekozen van Joke Bruis. Joke Bruis is dit jaar, dit jaar afgelopen jaar overleden. En daar heb ik al eens eerder aandacht aan besteed. En dat gaan we nu weer doen. Fly Me to the Moon, Joke Bruis. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing for you, I have written a song to be sure that you know what I'm saying. I'll translate as I go along.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 Maakte ooit deel uit van het eh, Dave Brubeck Quartet. Dat bestond tot 1967 ongeveer. En daarna is Paul Desmond samen met... heeft een aantal cd's gemaakt, LP's moet ik zeggen, in die tijd. En dat zijn hele bijzondere. Dat deed hij samen met Jim Hall op gitaar... Eugene Wright op de bas en Connie Kay op de drums. En ik heb gekozen voor de, de LP Bossa Antica. Ja, dat was eh, Paul Desmond, de klanken. Eh, ik neem u mee naar 29 juni 1982, naar Carnegie Hall in New York. En wie treffen we daar? Mel Tormé, zang natuurlijk. Jerry Mulligan, zowel bariton sax, maar ook zingend. George Shearing op de piano en het orkest van Jerry Mulligan. Deze LP CD was getiteld The Classic Concert Live. En luistert u naar een bekende standaard, Jeru. Are you busy tomorrow? No, I don't think so, Val. You mean you have some time for me? Yeah. What do Great. you want to do? You want to do something? You know where I'm living? Yeah. You know where I stay? No, I know where okay. All right. Don't make any plans. No plans. Why don't you come over about a quarter to nine? Bring all of your family and I will bring mine. If you can bring your brothers, then I'll bring the others. I will sing a song like Jeru, just for you, just for all the lovely people that we meet in the road. I'll sing them a tune in Jeruvian mode. And if I have a preference, I'll even make reference to why I sing a song like Jeru, just for you. And if you'd be kind enough to tell me why you write these crazy bridges, could it be for me? So I can go Why don't you come over about a quarter to eight? And if you're early, then I won't be late. And now that you're invited, I'm really excited to sing a little song like Cheru, just for you, just for me too. shop do ba do da da, shop do bi do bi do bi do bi do ba do da da da ba do ba do do bre do ba do ba do do do do ba do ba da ba do ba do we do do ba do ba do do da do da ba do ba do do da da do ba do ba do do do do da do do do do da, ba do ba do do do do da tell you da Gather around, tale to be told. Maybe it's new, maybe it's old. Listen, my friend. the song, love of the sound. Listen again. Blowing away, doing alright, working all day, playing all night, playing again together, birds of a feather, out playing the blues, and I got rhythm till the very early hours every morning. Got so hot we had to cool it. Oh, for glory, tell you a story. Out paying our dues until we found we were assisting at an unexpected point. Twas the birth of the cool. So now I can tell you what I always want to tell you. Listen with me. New York, big town. What a town for composing. So why don't you come over about a quarter to two? Forget all the others, it's just me and you. While we're versifying, we'll even start trying to write another song like Jeru. Just for you, just for me too. One more Jeru. Johnson. ja, het werd natuurlijk al mooi afgekondigd. Meld door mij Gary Mulliken en George Shearing met uh, Blijf ik bij eh, live-opnames. Uh, eh, gaan we naar een live-opname vanuit de jazzclub Smoke in Manhattan. Uh, door twee, van twee toonaangevende Amerikaanse saxofonisten van, van de laatste decennia... Eric Alexander en Vincent Herring uh, geen grensverleggende jazz, maar wel een eh, voorbeeld van spetterende hardpop eh, muziek anno, anno 2025. het is een nummertje van Ned Adderley, oorspronkelijk Most Theme van het album Split Decision. Eric Alexander en Vincent Herring op saxofoon, Mike Lodon op keys, John Webber op bas en Lewis Ness op drums. Eric Alexander en Vincent Herring op eh, saxofoon. Ja, ik ga verder met Dorothy Donneken. Ik had nog nooit van haar gehoord tot ik een aantal weken geleden... een keer eh, naar Podium Klassiek keek op zondagavond op televisie. En daar wordt niet alleen aan klassieke muziek uh, aandacht besteed... maar ook zo af en toe komt er een, een, een, onderwerp over de jazz. En Dorothy Donneken is een, een jazzpianiste, was een jazzpianiste. En zij is relatief onbekend en dus ik dacht, ik ga haar muziek eens uitzoeken. En daarvan heb ik gevonden Donnegan Walk van Dorothy Donnegan. dat was Dorothy Donneken. En meer in een volgende uitzending van mij eh, over haar. Ja, uh, na deze wat wildere klanken gaan we toch in wat rustiger vaarwater met José Koning. Die heeft in 2024 een nieuwe cd uitgebracht. Vol prachtige nummers. En een van de mooiste nummers is Cantico de eh, Canticos. En eh, daar, zit iets bijzonders in. Een beetje Moon River-achtige melodie zit erin. Maar die melodie wordt prachtig onderstreept door Martin Fonsen op Vibrandrion. Dat is een houten toetsblaasinstrument. En luister en geniet van deze klanken die eigenlijk je doen verlangen naar de zomer. Ik reed vanochtend door de sneeuw en de hagel en de plassen hier naartoe. Dus een beetje Zuid-Amerikaanse klanken kan geen kwaad op de zondagochtend. Nee, maar kijk eens naar buiten. Ja, de, zon, is er. Eh, Top. Komt goed uit. de klanken van José Koning. Eh, tot aan de, het nieuwsberichten gaan we luisteren naar Ray Brown en Herb Ellis.